In andere gevallen worden ze opgepakt of krijgen ze een boete. Het zou vaak afhangen van de agent die toevallig de aangifte opneemt. Het leger van Algerije heeft in de woestijn het stoffelijk overschot van Hervé Gourdel gevonden. De Franse toerist werd vorig jaar onthoofd door zijn gijzelnemers die gelieerd waren aan terreurgroep IS. Een video van de onthoofding werd op internet gezet. Zijn hoofd is niet teruggevonden. De Malinese medewerker van de koosjere supermarkt, die zeker zes mensen redde bij de gijzeling in Parijs, krijgt de Franse nationaliteit. Dat melden Franse media. De man verborg de klanten onder wie een baby van een maand in een koelruimte. Een petitie om hem te naturaliseren werd door zeker 300.000 mensen getekend. Bij een schietpartij in Rotterdam-Zuid zijn twee mensen om het leven gekomen. De slachtoffers werden gevonden in een woning niet ver van de Van Brienenoordbrug. Er is ook een gewonde gevallen. Hij werd in een andere woning gevonden. De politie zegt dat het gewonde slachtoffer zelf telefonisch contact heeft opgenomen. Ooggetuigen hebben gezien dat een busje na de schietpartij wegreed. Er wordt nu met een grote politiemacht gezocht naar de schutter of schutters. De films The Grand Budapest Hotel en Birdman zijn de grote kanshebbers voor een Oscar. Beide films zijn negen keer genomineerd, onder meer in de categorie Beste Film. De korte Nederlandse animatiefilm A Single Life is ook genomineerd voor een Oscar. Het weer. Vanavond trekt de regen weg en klaart het op. Langs de kust staat vannacht nog even een stormachtige wind. Morgen af en toe zon en vooral in het westen kans op een bui. Het wordt morgen 7 graden. Vanaf weekend gaat het s'nachts vriezen en is een winterse bui mogelijk. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat er ruim 200 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn een stukje langer dan anders. En dat is natuurlijk te wijten aan het slechte weer. Daardoor is het onder andere drukker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Geldermalsen en Waardenburg. Er staat er 4 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer 7.